Jon van Kamp met het NOS Journaal. Oekraïne is medeschuldig aan een dodelijke aanval op een verzorgingshuis... in de regio Lugansk begin maart. Dat staat in een rapport van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN. Oekraïne wees met de beschuldigende vinger naar de Russen... die het tehuis aanvielen. Maar volgens het VN-rapport heeft het Oekraïnse leger er ook schuld aan... dat het verzorgingshuis doelwit werd. Omdat militairen daar hun intrek hadden genomen. De tientallen patiënten die op dat moment nog in het tehuis lagen... werden zo in een oorlogssituatie geplaatst en dat is verboden. Italië is begonnen met het ontruimen van het migrantenkamp op Lampedusa. Het opvangcentrum op het eiland is gebouwd voor 350 bewoners. Maar de voormalige burgemeester van Lampedusa meldde gisteren... dat het aantal bewoners was opgelopen tot 2100. Ze zei dat zelfs vrouwen, kinderen en zieken op de grond moeten slapen... in een zwaar vervuilde omgeving. De bewoners worden in eerste instantie overgebracht naar Sicilië... en daarna verder verspreid over opvangcentra in Italië. Nadat duizenden demonstranten zijn huis hadden bestormd... treedt president Rajapaksa van Sri Lanka af. Ook de woning van de premier moest eraan geloven. Die werd in brand gestoken. De woedende betogers houden de regering verantwoordelijk... voor de aanhoudende economische crisis in Sri Lanka. Er is een groot tekort aan onder meer voedsel, brandstof en medicijnen. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben hun eerste wedstrijd op het EK gelijk gespeeld. Tegen Zweden werd het 1-1. In de eerste helft kwam Oranje op achterstand. Jill Roord maakte kort na rust gelijk. Aanvoerster Sari van Venendaal en Aniek Nouwe vielen uit met blessures. Eerder op de dag speelde in dezelfde pool als Oranje Portugal tegen Zwitserland. En die wedstrijd eindigde in 2-2. Het weer op besluit. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Temperaturen lopen uiteen van 19 graden op de Wadden tot 22 in het zuiden van het land. Na het weekend blijft het overal droog en wordt het aanzienlijk warmer. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in is Zin in ZFM.